reden geen baan heeft met ruim 400.000 gedaald. Vrouwen die niet willen of kunnen werken geven vaak als reden dat ze een opleiding of studie volgen. Dat meldt het CBS. Verder is de arbeidsdeelname van vrouwen erg hoog, dat is ruim 71 procent. In Europa werken alleen in Denemarken meer vrouwen. Het weer, veel zon, het wordt ongeveer 7 graden, in Limburg een paar graden warmer. Ook morgen zonnig, het wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden. Dit was het.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 Bovendien wil hij naar een ingelaste bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de onrust in de Arabische wereld. Staatssecretaris Knapen zal Roosentaal in Qatar vervangen. Koningin Beatrix brengt woensdag en donderdag een bezoek aan het golfstaatje. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan ook mee. In Libië lijkt de strijd tussen opstandelingen en het regeringsleger zich te concentreren op de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Er zou een luchtaanval door het leger zijn uitgevoerd, over slachtoffers is niets bekend. Ras Lanouf werd vrijdag door opstandelingen ingenomen. Troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi hebben gisteren een tegenaanval ingezet... om te voorkomen dat opstandelingen verder oprukken naar de hoofdstad Tripoli. De Libische leider Gaddafi zegt dat aan beide kanten honderden doden zijn gevallen. In het centrum van Goes woedt een grote brand in een café. Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer naastgelegen panden ontruimd. Ook is de grote markt waaraan het café ligt afgesloten voor publiek. De brand is ontstaan in de ruimte boven de kroeg. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Het Duitse Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek tegen oud-minister Gutenberg. Vorige week trad Gutenberg af omdat hij wordt